uur. Het is van Kersteren met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten dat na hun studie in Nederland blijft neemt toe. Van de mensen die in 2018 en 19 klaar waren met hun studie... bleef ruim 30% hier wonen. In eerdere jaren was dat zo'n 20%. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Mogelijk zit er nog wel een corona-effect in deze cijfers. Minister Dijkgraaf van Onderwijs noemt het desondanks goed nieuws... omdat studenten bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie. Vooral studenten met een opleiding in informatica, onderwijs en techniek blijven hier. En deze ochtend houdt Ursula von der Leyen haar jaarlijkse troonrede... de State of the European Union... Naar verwachting zal de voorzitter van de Europese Commissie niet veel nieuw beleid aankondigen... maar wel ingaan op zaken als migratie en de klimaatplannen van de EU. Het is mogelijk de laatste troonrede voor Van der Leyen. Na de verkiezingen van volgend jaar juni zal een nieuwe Europese Commissie worden samengesteld. En het is de vraag of Van der Leyen dan aanblijft als voorzitter. Oekraïne heeft een raketaanval uitgevoerd op de stad Sebastopol op de Krim. Dat meldt de Russische gouverneur van het eiland op Telegram. Volgens de gouverneur heeft de aanval een brand veroorzaakt in een niet-civiele faciliteit. Er zouden zeker 24 gewonden zijn gevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En de Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar vanmiddag in het Russische ruimtevaartcentrum Vostochny. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo op basis van een anonieme Russische functionaris. Het ruimtevaartcentrum ligt in het zuiden van Rusland bij de grens met China. Kim kwam gisteren in zijn privétrein aan in Rusland op uitnodiging van Poetin. Volgens Amerikaanse bronnen gaat hun gesprek vanmiddag over wapenleveringen en voedselhulp.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 We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Break it down. Break it down. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind.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 We, we, Thank you. jouw keuze ZFM. regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten dat na een studie in Nederland blijft neemt toe. Van de mensen die in 2018 en 2019 klaar waren met hun studie... bleef ruim 30 hier wonen. In eerdere jaren was dat zo'n 20 de Oekraïne heeft een raketaanval uitgevoerd op de stad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische gouverneur daar heeft de aanval een brand veroorzaakt in een niet-civiele faciliteit. Er zouden zeker 24 gewonden zijn gevallen. En deze ochtend houdt Ursula von der Leyen haar jaarlijkse troonrede, de State of the European Union. Naar verwachting zal de voorzitter van de Europese Commissie niet veel nieuw beleid aankondigen... maar wel ingaan op zaken als migratie en de klimaatplannen van de EU.